Met die toezegging hoopt Blok PvdA-senator Duivenstein te overtuigen van het woonakkoord. Duivenstein is erg kritisch over de verhuurdersheffing in het akkoord... waarmee woningcorporaties tot 2017 1,7 miljard euro moeten betalen. Als de PvdA-senator tegenstemt is er geen meerderheid voor het woonakkoord. Duivenstein noemt de toezegging van Blok heel belangrijk. Epke Zonderland en Marianne Vos zijn uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Voor Zonderland is het de vierde keer. De turner evenaart daarmee het record van Anton Geesink en Art Schenk. Zonderland voltooide dit jaar een trilogie. Na de Europese titel in 2011 en het Olympische goud in 2012 werd hij dit jaar wereldkampioen op de rekstok. Voor Marianne Vos is het de derde keer dat ze wint. De wielrenster werd dit jaar voor de zesde keer wereldkampioen tijdrijden. Advocaat Geert-Jan Knoops spant samen namens ex-piloot Julio Potsch een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. RTL Nieuws meldt dat Knoops wil dat Potsch meer rechtsbijstand krijgt. De vroegere piloot staat in Argentinië terecht wegens betrokkenheid bij de dodenvluchten... waarbij tegenstanders van het regime vanuit een vliegtuig in zee werden gegooid. Porsche draait nu zelf op voor de proceskosten. Dat is volgens Knoops niet terecht. In de achtste finale van de KNVB-beker heeft Pek Zwolle uitgewonnen van Excelsior. In Rotterdam werd het 4-1 voor de Zwollenaren. De andere wedstrijden in de achtste finale van de KNVB-beker worden morgen en overmorgen gespeeld. Het weer, in de loop van de avond en nacht in het westen en noorden mogelijke regen of motregen. Elders droog, minima rond 4 graden.